Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. De Libische interim-premier Al-Kaib heeft het buitenland verzekerd dat Saif Gaddafi een eerlijk proces in eigen land krijgt. Internationaal Strafhof heeft gevraagd om de uitlevering van Saif, maar de premier zegt dat het Libische volk het recht heeft om hem zelf te berechten. De zoon van de verdreven en gedode dictator werd vanochtend gevangen genomen in de woestijn in het zuiden van het land en probeerde naar Niger te vluchten. In Cairo zijn bij rellen op het Tahrirplein een dode en meer dan 600 gewonden gevallen. De dode is een 23-jarige betoger die bezweek aan een schotwond. Veel Egyptenaren vinden dat hervormingen te lang op zich laten wachten sinds de militairen de macht overnamen na de val van president Mubarak. Mensenrechtenactivisten zeggen dat de politie buitensporig hard optrad. Volgende week zijn in Egypte parlementsverkiezingen. In Den Haag is bij de arrestatie van een overvaller een politieman gewond geraakt toen een omstander hem in het gezicht sloeg. De agent en burger wilde de vermoedelijke dader van een overval op een tabakzaak arresteren. Hij loste twee waarschuwingsschoten en er ontstond een worsteling. Onduidelijk is hoe de omstander die hem sloeg bij de zaak betrokken was. In de riolering in Raalte in Overijssel zijn insecticiden geloosd. Er is volgens de gemeente geen gevaar voor de volksgezondheid. De restanten van de giftige stoffen worden morgen met tankwagens afgevoerd. Het gif is vermoedelijk geloosd door een bedrijf dat banden maakt. In de eredivisie voetbal hebben FC Twente en Ajax punten verspeeld. Twente speelde 1-1 gelijk tegen Heracles en Ajax gaf een voorsprong tegen, en, eh, tegen NAC uit handen. Het werd in de arena 2-2. PSV klom naar de tweede plaats door met 3-1 te winnen van de Graafschap. Heerenveen RKC eindigde in 1-1. En Rory JC won met 2-1 van NEC. Het weer vannacht is het nevelig en mistig.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 Polish is very difficult. Nie było to łatwe. Język polski jest naprawdę bardzo trudny, ale staram się mówić polsko. Podczas moich koncertów Niestety nikt mówi po polsku. Ciekawe, czy to było dla ciebie trudne? Not very easy. Polish is very difficult. Nie było to łatwe. Język polski jest naprawdę bardzo trudny, ale staram się. Not very easy. Koncentruję się tylko. Jestem moja nerwowa. Niepoderysowana. Lubię nerwy. Nerwy. Nerwy. Nerwy. and left me begging on my knees. Please go play some more piano, something that I know I like.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 I want a freak in the morning. Cedric Smith mówi po polsku. Ciekawe, czy to było dla Ciebie trudne? Not very easy. Polish is very difficult. Nie było to łatwe. Język polski jest naprawdę bardzo trudny, ale staram się mówić po polsku. podczas moich koncertów mówię tylko po polsku. Też w ten sposób mam lepsze wydaje detektywów i wąsów. Ciekawe, czy to było dla Ciebie trudne? Not very easy. Polish is very smooth. Nie było to łatwe. Język polski jest naprawdę bardzo trudny, ale staram się. Not very easy. i się tylko na tezy formalne układane Koncepty są bardzo trudne. Uwierz mi. Zero, zero, zero, zero, zero. a new day It's a new life for me Yeah, it's a new dawn, it's a new day Ooh, and I'm feeling good Lifting on, lifting on, lifting on Lifting on back Lifting on, lifting on, lifting on Lifting on, lifting on, lifting on You help me Lifting on, lifting on, lifting on Lifting on, lifting on, lifting on Lifting on back It's the night, it's the night, it's the night, it's the night, it's the night.